uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn zeker 25 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. In de stad Nuseirat zou een gebouw van meerdere verdiepingen met de grond gelijk zijn gemaakt. Israël heeft er nog niets over gezegd. Enkele uren eerder zei de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan in Jeruzalem... dat hij nog gelooft in een staakt het vuren voor 20 januari, wanneer president Biden plaatsmaakt voor Trump. Volgens Sullivan heeft het staakt het vuren in Libanon de weg vrijgemaakt voor een einde aan de oorlog in Gaza. In Moldavië geldt vanaf maandag de noodtoestand vanwege dreigende gastekorten. Het parlement heeft daarmee ingestemd omdat het land vanaf januari waarschijnlijk geen Russisch gas meer krijgt via Oekraïne. Dat land heeft het contract daarover met het Russische Gazprom opgezegd. Moldavië heeft nog geprobeerd via een andere route Russisch gas te krijgen, maar dat is niet gelukt. Door het uitroepen van de noodtoestand kan de Moldavische regering ingrijpen in de verdeling van het nog beschikbare gas. Ook kan de export worden beperkt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat er wordt gewerkt aan het terughalen van een Amerikaanse gevangene die in Syrië is opgedoken. De man, Travis Timmerman, zegt dat hij meer dan een half jaar in een cel heeft gezeten... en deze week door rebellen is vrijgelaten. Hij zou zeven maanden geleden zijn opgepakt toen hij tijdens een pelgrimstocht... vanuit Libanon de grens met Syrië overstak. Hij zei dat hij wel goed is behandeld. Blinken zegt dat hij geen nieuwe informatie heeft over een Amerikaanse journalist... die twaalf jaar geleden in Syrië verdween. Het weer. Hier en daar motregen, lokaal kans op mist. Minima rond 2 graden.